1, 2, 3, 4. Sorry dat ik jou mee moest nemen naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij ziet dat nog niet. Dus ik zeg hey. de hemel nu naar beneden Voor zou ik nog één keer dit liedje spelen Voor jou, jou, jou Want hey, ik geloof Kijk naar mij Want ik ga blindelings voor jou Sorry dat ik vaak geen geduld had Ook op de lontje steeds weer de schuld gaf Ik heb het zelf soms niet eens door Gracias. geen keer dit liedje spelen voor jou, jou, jou Want hey, ik geloof, kijk naar mij Want ik ga links voor jou